Kees Groot met het NOS-journaal. Betrokken is bij het neerhalen van vlucht MH17. Een generaal zegt dat er geen Russische raketsystemen vanuit Rusland de grens met Oekraïne zijn overgestoken. Een internationaal onderzoeksteam concludeerde vandaag dat de MH17 met een Russische boek is neergehaald vanuit rebellengebied. Maar volgens de Russische generaal is die conclusie gebaseerd op twijfelachtige gegevens van internet en de geheime dienst van Oekraïne. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de bevindingen van de onderzoekers goed deels verzonnen. De veiling van portretten van nazi-kopstukken in Enschede gaat niet door. Gisteren reageerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël woedend op de geplande veiling van de portretten van onder andere Adolf Hitler en Heinrich Himmler. Het Twents Veilinghuis ziet de schilderijen als kunstwerken... maar heeft uit respect voor mensen die aanstoot nemen aan de werken... besloten ze toch niet te veilen. Vrouwen kunnen voortaan tot hun vijftigste een IVF-behandeling krijgen met een donoreicel. Minister Schippers neemt een advies over van gynaecologen. Nu is de grens nog 45 jaar. Voor vrouwen die IVF willen met eigen eicellen blijft de leeftijdsgrens onveranderd op 43. De Nederlandse toerist die in Myanmar vastzit voor heiligschennis... omdat hij een boeddhistisch ritueel had verstoord, zegt dat hij spijt heeft. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een religieuze ceremonie verstoorde... toen hij vorige week de stekker uit een versterker trok. Die werd gebruikt door monniken bij hun preken. Hij was boos omdat hij werd gewekt door het geluid. De man heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Hem hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd... maar waarschijnlijk wordt hij Myanmar uitgezet.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 Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me De Damn Yankees met High Enough. En dat was het eerste nummer van dit programma. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En wat brengen jullie? Het mooiste, het beste, het liefste. Wat je maar wilt. Rainbow. Van Rainbow. Ja, een metals liedzanger natuurlijk. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, want <laughs> dat weten jullie als jullie iedere keer luisteren naar mij. Maar Ronnie James Dio, liedzanger, King of Darkness. En de gitarist die hoort, dat is eh, Richie Blackmore. Van de, ja, de gitarist van Rainbow. En eh, ook een oud-gitarist van die Purple trouwens. En, eh, nou, hij treedt nog steeds op. Alleen ja, hele andere muziek. Ierse muziek. Ik heb er ooit een keer een, eh, een album van geluisterd. En ik dacht van ja, weet je. Juist. Soms word je te oud voor die rotzooi. Maar hier niet voor. Wind of March, Journey. geweldig. Helemaal uit mijn dakje, jawel. En ze zeggen, ben je altijd zo wild? Nou, wat zal ik zeggen. Klinkt het niet mooi? Ja, zeg maar wat je ervan vindt. Ik vind het helemaal geweldig. Het is dat ik eh, geen baat eh, kan laten groeien, maar anders... lost somebody. Stukje live. The Golden Earring. Just lost somebody. Live at the Panama. She came down from far away and smiled there Blind Man's Cry from Deep Purple. Dit is ongewoon op de lokale radio van Zandvoort. System of a Down, Roulette. I have a problem that I cannot explain. I have no reason why it should have been so plain. questions, but I sure have excuse. I lack the reason why I should be so confused. I know how I feel when I do's. Today you saw, you saw me, you explained. Playing the show and running down the plane. Eh, System of a Down. System of a Down staat bekend als een... Eh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ehm, laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Ehm, ja, dan wou ik het voorlopig bij laten eigenlijk. <laughs> maar het is een eh, vrij stevig genre wat ze spelen. En ja, ik ben er wel gek op. Ehm, ik heb ze laatst in Ziggo gezien. En ja, ik was helemaal weer verkocht natuurlijk. Maar goed, that my life is empty without you. Sayonara. Close your eyes now, little girl, cause tomorrow is hiding enough. ones I always keep forgetting. That funny angel shot, poison for the dark. De Golden Earring live at Panama in Amsterdam. Jawel. Dan gaan we in het volgende, het volgende is een verzoekje. Soma. Last Kiss van Pearl Jam. En dat speciaal een verzoekje. En eh, het is goed, jongen. Jawel. We gaan even een live trekje draaien, want dat hoort er ook bij natuurlijk. Als je weet wat het is, laat het mij maar weten. Stuur me een berichtje. Kan via Facebook, kan via WhatsApp, kan via een postduif. Echte kennis weten wat het is. I carry the dust of a journey that cannot be shaken away. It lives deep within. yesterday's answers. The earth of the in our lives. Je oh, luistert naar ZFM Zandvoort. Willem bruist verder. <laughs> Ja, ik doe mijn best althans. Muziek op de achtergrond is trouwens van Black Sabbath. En het nummer heet Fluff. Dit is keer eh, zonder Ozzy. Ozzy zong niet mee. Ik denk dat Ozzy weg was. Dus ze dacht: weet je wat, we maken een nummer zonder Ozzy. Nou, dat klinkt dan zo. Ja. Nou, ik heb eh, even gekeken, geëvalueerd van, eh, van waar komen de luisteraars vanavond weg. Nou, ik schrok ervan eigenlijk. Het was, het was niet alleen Zandvoort. Maar eh, ja, een heel groot gedeelte van Nederland, kan ik al zeggen. Tot aan eh, ja, Amstelveen, Horen, Lopik, IJsselstein, Meppel. Wat heb je er meer staan? Meppel, Glanenbrug. Dat is Twente, hè? Geloof <laughs> ja. En eh, ja, Nijmegen natuurlijk ook. En Nijmegen die, uh, die stuurde een berichtje van... nou, wij zijn thuis, dus kom maar op. En eh, ja, wat zal ik daar nou van zeggen? Helge Haafkens en Family. Nou ja, god, ik ga eens even kijken wat ik voor jullie klaar heb staan. Ik hoop dat het, eh, dat het bevalt. En, eh, en zo ja, mocht je een keer in Den Bosch komen, bossenbollen, ik doe het ervoor. Is het een Hafkens of Hefkens? Moet ik dat eens een keer vertellen? Ja. Beeldend kunstenaar, onderwijzer. Ze zitten overal in, in Nijmegen. En, maar Bossebol hebben ze in Nijmegen niet, geloof ik. <laughs> Nee. <laughs> en verder hebben we nog luisteraars in Toscane. En Toscane ligt, zoals jullie allemaal weten, niet in Lapland, maar in Italië. En daar gaat dit nummer naartoe. Italy Coast in Lizzie. Even tot de klok van 9 uur, Nationaal, En dan zijn we er weer. Hmm. Some people onderbreken dit nummer even voor een, eh, ja, voor een hele korte break. Het journaal. Noodzakelijk water Nederlandse radio. Ik vind het jammer, ik vind het zonde. Maar ja goed, ik, eh, ik hoef de stroom niet te betalen. Dus ja, <laughs> en dat doen onze sponsors wel. Dus eventjes naar het journaal en daarna ben ik weer terug.